Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Een van de belangrijkste oppositieleden van Venezuela is het land uitgevlucht. Leopoldo López, die eerder bestuurder was in Caracas... woonde sinds vorig jaar in de Spaanse ambassade van de Venezolaanse hoofdstad. Volgens persbureau AFP is hij via Colombia op weg naar Spanje. López heeft eerder vastgezeten en onder huisarrest gestaan... vanwege zijn verzet tegen president Maduro. In 2019 verscheen hij op straat bij de massale protesten van de oppositie. Inmiddels is de oppositie uit elkaar gevallen en Maduro is nog altijd president van Venezuela. Paus Franciscus is opnieuw zonder mondkapje gefotografeerd tijdens een ontmoeting. Dit keer met de Spaanse premier Sanchez en zijn vrouw. Ook die droegen geen mondkapje. Bij een fotosessie met Sanchez stonden de twee bovendien vlak naast elkaar. In het Vaticaan is de afgelopen dagen een golf van coronabesmettingen gebeld. Zo zijn 13 leden van de Zwitserse garde besmet. Bovendien zit de paus zelf in een risicogroep. Hij is 83 en heeft maar één long. In het centrum van Londen zijn 18 mensen opgepakt die in opstand kwamen... toen de politie een protest tegen een mogelijke lockdown afbrak. De actievoerders zouden niet genoeg afstand hebben gehouden. Vier agenten raakten licht gewond. Ook op andere plekken in Londen waren acties tegen het coronabeleid. Jerry Jeff Walker, de schrijver van het lied Mr. Bojangles, is overleden. 78 jaar oud. Hij leed al langer aan keelkanker. De Amerikaan Walker schreef Mr. Bojangles in de jaren 60. Zijn eigen versie bereikte al de hitlijsten, maar het nummer werd pas echt beroemd... toen de Nitty Gritty Dirt Band het opnam. Later volgden er nog versies van Sammy Davis Jr. en Robbie Williams. Het weer de komende uren wordt de bewolking dikker en vannacht volgt van het westen uit regen. Het komt niet verder af dan ongeveer 13 graden. Morgen eerst grijs en nat. Later klaart het van het westen uit op.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 Don't you give up fight. You know deep down, baby. king kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king kong kong king kong kong kong king broadcasting worldwide.